9 uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Alonië was verboden, dus was het harde politieoptreden van vandaag noodzakelijk. Dat heeft de Spaanse premier Rajoy gezegd in een televisietoespraak. Dat er geweld gebruikt is, was onplezierig, zei hij, maar in proportie. Volgens de Catalanen is duidelijk dat bij de botsingen tussen mensen die wilden stemmen en de politie zo'n 760 mensen gewond zijn geraakt, onder wie enkele ernstig. Zo'n 12 politiemensen zouden verwondingen hebben opgelopen. Een uur geleden zijn op de meeste plekken de stemlokalen gesloten. Alleen mensen die al in de rij stonden mochten nog stemmen. Voor de stembureaus bleef het nog enige tijd druk, maar het ging met name om mensen die al gestemd hadden. Sommigen wilden zien of de rest van het referendum goed zou verlopen en eventueel helpen bij het verzet tegen de politie. President Trump vindt de pogingen van zijn minister van Buitenlandse Zaken Tillerson om met Noord-Korea tot een deal te komen zinloos. Dat zei hij op Twitter. Ik heb hem laten weten dat hij zijn tijd verspilt door te proberen te onderhandelen met de kleine raketman, schreef de president verwijzend naar Kim Jong-un. Volgens Trump kan Tillerson zijn energie beter besteden. Gisteren zei de buitenlandminister in rechtstreeks contact te staan met Pyongyang, maar Kim zou over het nucleaire programma niet willen praten. Voormalig topzwemster Hansje Bunschoten is overleden. De veelvoudig nationaal kampioene kwam onder meer in actie op de Olympische Spelen. In München, 1972, was ze nog maar 14 jaar, maar haalde vijf finales. Na haar zwemcarrière werkte ze als presentator, interviewer en regisseur van radio en televisie, onder meer voor Studio Sport. Hansje Bunschoten overleed aan de gevolgen van kanker.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 we gaan eens luisteren naar eh, lekkere New Age muziek. De eerste is gelijk weer een nieuwe. Ook een nieuwe artiest, waarvan ik de naam niet kan uitspreken. Allemaal buitengewoon. Um, de achternaam eh, gaat zoiets als Monique. Um, nee, Minook nou maakt niet uit, In the Name of Stillness, dat kunnen we wel uitspreken. Zo heet de, naam van het album en de track. Dal is de track van deze jonge dame. Ga er eens lekker voor zitten. Wil je meelezen, dan kan dat. Dan in de vorm van de playlist peacefulradio.info. En dan vind je naast de playlist nog heel veel andere nieuwtjes. En natuurlijk deze radioshow kan je daarop terugluisteren. Veel luisterplezier. This is Josie Quick with Perpetual Motion, and I'm one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website at www.perpetual-motion.net. artists on Radio Peaceful. Please visit my website, www.purplepiano.com.